Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse eiland Guam. Dat heeft het leger van Noord-Korea bekendgemaakt. De projectielen zullen volgens het plan zeker 30 kilometer van het eiland in het water belanden. De bekendmaking is een nieuwe stap in de escalatie van de oorlogstaal tussen Noord-Korea en de VS. Wetenschappers hebben in Kenia een schedel gevonden van een mensaapje dat 13 miljoen jaar geleden leefde. De vondst biedt volgens de onderzoekers nieuwe inzichten in de evolutie van de mens. Het mensaapje leefde in de tijd voor de mensenachtigen zich hadden afgescheiden van de mensapen. Er waren eerder wel botresten en tanden van mensapen uit die tijd gevonden, maar nog geen intacte schedel. Werknemers in Nederland wonen gemiddeld ruim 22 kilometer van hun werk. Vier op de tien werken in hun eigen gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over woon-werkafstanden. Vooral in grensgemeenten en moeilijk bereikbare gebieden als de Waddeneilanden... werkt een groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. In bijna twee derde van de gemeenten moet zo'n 70 van de werknemers... naar een andere gemeente om te werken. Aanvoerder van het nationale voetbalelftal van Mexico, Rafael Marquez, wordt verdacht van banden met drugsmokkelaars. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Marquez een stroomman is van een Mexicaanse drugsbaas. Hij heeft mogelijk drugsgeld witgewassen. De VS heeft zijn visum ingedrokken en zijn bankrekeningen geblokkeerd. Marquez heeft 142 in de lands gespeeld voor Mexico. Bij een schietpartij in het Groningse dorp Beerta is een aantal mensen gewond geraakt. Vijf verdachten zijn aangehouden. De schoten werden gelost in een huis bij een ruzie. De politie zegt dat de aanleiding vermoedelijk in de relationele sfeer ligt. Twee verdachten zijn gewond geraakt. Het weer, een paar buien, vooral in Limburg. In het midden en oosten ook wat zon. Het waait zwak tot matig uit het noordoosten en het wordt een graad of twintig. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11.